Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee online casino's moeten twee gokkers het geld terugbetalen dat ze hebben verloren. De een vergokte 188.000 en de ander 216.000 euro. De rechter vindt dat ze dat allemaal terug moeten krijgen... omdat ze bij die casino's speelden toen online gokken nog illegaal was in Nederland. Het gevaar met een verzakte bouwkraan in Leusden is geweken. De wagen met de kraan is met een andere bouwkraan rechtgezet en kon daarna zelf wegrijden. Deze buurtbewoners beleefden even spannende uren. Wij kregen kraanvisite en die zei je moet maar eens even buiten gaan kijken. Want eh, de hijskraan die staat scheef. We stonden zelf wel te kijken natuurlijk bij de takelwerkzaamheden. Dat is wel spectaculair om te zien, maar het was minder spectaculair toen het een van de poten door het wegdek zakte. De kraan was in de woonwijk in Leusden voor werkzaamheden aan een woning. De autoriteit persoonsgegevens maakt zich zorgen om stoplichten die het aantal auto's stellen. Omdat ze ook telefoongegevens verzamelen van weggebruikers. De lichten maken contact met telefoons en kunnen bijvoorbeeld hele ritten van autobestuurders in kaart brengen. De toezichthouder wil nu dat het ministerie gaat onderzoeken of de gegevens niet verkeerd gebruikt worden. En een lichtpuntje in de duisternis voor Vitesse. De club zit financieel in de put, maar maakte gisteren bekend dat er genoeg geld is om dit seizoen gewoon te kunnen uitspelen. De club heeft een reddingsplan ingediend om voor volgend seizoen ook een licentie te krijgen. Maar de KNVB moet daar nog wel mee instemmen, zegt sportcommentator Tom van het Hek. Er zijn mensen die achter de schermen heel hard werken. Het is heel spannend, want het is een hele traditionele club. En het zou eigenlijk toch wel heel erg zijn als die verloren ging. Dus laten wij met elkaar maar een beetje duimen maar het moet wel op realiteit gestoeld zijn. En dat moet de licentiecommissie beoordelen. Sportief gaat het ook slecht met Vitesse. De club gaat dit seizoen waarschijnlijk degraderen. Het weer. De rest van de middag een mix van zon, wolken en soms een bui met ook kans op onweer. Graadje of 10 is het. Vanavond droogt het op de meeste plekken op en valt er in het zuiden nog wel regen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevaretsveen is de vertraging 10 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Velsen. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht.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 Twee online gokaanbieders moeten van de rechter honderdduizenden euro's terugbetalen aan spelers. Het geld werd vergokt toen online gokken in Nederland nog verboden was. De spelers vinden dat ze hun geld onrechtmatig hebben verloren. In Kopenhagen is de brandweer nog steeds bezig met het blussen van de brand in de Oude Beurs. Die brand ontstond gisteren bij werkzaamheden voor de 400ste verjaardag van het bekende beursgebouw. Alleen de buitenmuren staan nu nog overeind. Het weer, vanavond vooral in het zuiden nog wat buien en vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden.